7 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Centrale Bank overlegt vanochtend over nieuwe noodkredieten voor Griekenland. De Griekse regering heeft erom gevraagd nu ruim 61% van de Grieken nee heeft gezegd tegen nieuwe hervormingen en bezuinigingen. De kans dat de ECB de geldkraan weer wat opendraait lijkt met die uitslag minimaal. Dat betekent dat de Griekse banken waarschijnlijk nog een tijdje dicht moeten blijven. De Griekse premier Tsipras wil snel weer met de geldschieters gaan onderhandelen... en zegt dat zijn land gewoon in de euro kan blijven. Maar Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem is somberder over de toekomst van Griekenland. Premier Rutte zegt dat het Griekse nee de situatie nog moeilijker maakt dan die al was. Het UBV heeft vorig jaar ruim 3000 meldingen van uitkeringsfraude terzijde gelegd, omdat de afdeling handhaving het te druk had. Dat blijkt uit interne correspondentie waarover Dagblad Trouw beschikt. Het ging onder meer om oude zaken en om anonieme meldingen waarvan de pakkans vaak vrij klein is. Tegenover de 3000 afgelegde meldingen staan er 57.000 die wel in behandeling zijn genomen. Een derde van de studenten leent bewust meer dan nodig is. Zo'n 10% spaart zelfs voor het kopen van een huis, blijkt volgens de Volkskrant uit een enquête van het Nibud. Voor studieleningen geldt een lage rente van 0,12%. Wie het geld op een spaarrekening zet, kan er dus aan verdienen. De Amerikaanse voetbalvrouwen hebben het WK in Canada gewonnen. Ze versloegen regerend wereldkampioen Japan met 5-2. Het is de derde keer dat de VS de wereldtitel in het vrouwenvoetbal wint. Marco van Basten kan terugkeren bij het Nederlands elftal als assistentcoach van Danny Blind. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB een akkoord bereikt over een afkoopsom met AZ, waar Van Basten nog onder contract staat. Hij kan nu voor drie jaar tekenen in Zeist. Het weer, veel zon, maxima van 20 tot 25 graden. Morgen wordt het weer een stuk warmer, maar later op de dag en woensdag volgen de buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Drie files in de Randstad. Op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer.